met het NOS-journaal. Op de provinciale weg N242 bij Alkmaar is een bus van Connection bij een viaduct van het taluut gereden. Er was ook een auto bij het ongeluk betrokken. Zes mensen zijn gewond geraakt, vier in de bus en twee in de auto. De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt en ook de traumahelikopter is ingezet. De buschauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. De provinciale weg is dicht rond de plaats van het ongeluk. Prestaties van basisscholen bij de CITO-toets worden voorlopig toch niet openbaar. Staatssecretaris Dekker wil een uitspraak van de rechter afwachten. Diverse scholen hebben bezwaar gemaakt tegen het plan van Dekker... om de gemiddelde CITO-scores van basisscholen openbaar te maken. Ze zijn bang dat de CITO-scores te veel gewicht krijgen... en dat ouders hun kind alleen op een school met een hoge score willen krijgen. Verder zegt de CITO-score weinig over het niveau van een school, zeggen ze. Twee Afghaanse families willen een schadevergoeding van de Duitse regering. De families vertegenwoordigen een grotere groep Afghanen... die families zijn kwijtgeraakt bij een luchtaanval in 2009 in Kunduz. Een Duitse commandant gaf destijds opdracht tot de aanval... nadat de Taliban twee NAVO-tankwagens hadden gestolen. Bij het bombardement kwamen tientallen burgers om het leven. Ze waren op de wagens afgekomen om benzine af te tappen. Minister Opstelten wil dat de alarmmeldingen van 112 niet meer op het internet te zien zijn. Hij deelt de zorgen van de SP dat de privacy van mensen kan worden geschonden, antwoordt hij op Kamervragen. Na een melding via 112 worden de hulpdiensten gealarmeerd via het P2000-systeem. De ongecodeerde meldingen via P2000 worden door een aantal websites gepubliceerd. Opstelte eh, wil dat bericht en verkeer laten versleutelen, waardoor ze niet meer kunnen worden uitgelezen. De minister wil nog overleggen hoe de media geïnformeerd kunnen blijven worden over alarmmeldingen. Het weer in het zuiden, midden en misschien ook het oosten regen en natte sneeuw.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 Je liet iets vallen en je bukte. Oh. Buk, buk, buk nog een keer. Geluk is toch al zo teer. Buk, buk, buk nog een keer. Mijn liefde vraagt niet om meer. Ik struikelde uit de tram en liep je achterna. Billy, spontaan noemde ik je Billy. Ik hoopte zo dat je weer zou bukken. Een cent. Wanhopig gooide ik een cent voor je voeten. Door de straat. Het gerinkel klonk als een zonsopgang door de straat. nog een keer, mijn liefde vraag niet om meer. Je liep door, je liep door. Oh, Billy, waarom liep je door? Een wonder. Ik moest je volgen en hoopte toch zo op een wonder. Een gulden. In een opwelling gooide ik een gulden voor je voeten. Het gonsde maar jij versnelde je pas. Mijn gulden liet je liggen. Het gonsde in mijn hoofd. Buk, buk, buk nog een keer. Geluk is toch al zo teer. Buk, buk, buk nog een keer. Mijn liefde vraagt niet om meer. Laatste geld. Ik gooide een briefje van honderd voor je, Billy. Het was mijn laatste adem stokte. Het dwarrelde in de wind voor je uit. Wat zou je doen? Mijn adem stokte. Trapte erop. Zag je het briefje niet vallen of wilde je niet bukken? Je trapte erop en liep door. Het niets. Je verdween in het niets. Oh, Billy, Billy, Billy. Oh, buk, buk, buk nog een keer. Vooruit zeg, geluk is toch al zo'n keer, ja. Buk nog een keer toe, nou liefde Vraag niet om meer, nee, nee. Ah. so purely Swerve not through the minds of men This lie is dead And this cup of yours tastes holy But a brush with the devil can clear your mind And strengthen your spine Fingers tap into what you were once and I'm worried that I blew my only shot Whispers in the dark Steal a kiss and you'll break her heart Pick up your clothes and curl your toes Learn your lesson, lead me home Spare my sins for the ark I was too slow but I'm not a fraud. I set out to serve the Lord, but my heart was colder when you gone. shine. We kunnen nog eens even goed aan horen wat een fantastische band het is. Mumford and Sons. Eh, dit was een live versie van hun eh, nieuwste single. En with, dat nummer dat heet eh, Whisper in the Dark. Yeah, hoeha! Mumford and Sons. Blood, Sweat and Tears. What? million sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the direction? sign on the straight and narrow highway. Would you mind reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors. a painted pony, let the spinning wheel fly. Oh, ik nog helemaal vergeten om u te vertellen dat eh, het stuk uh, of tenminste wat u direct na het nieuws hoorde, dat dat Paul Hane was eh, in zijn personage Margeet Dolman was ik u nog vergeten te vertellen. En dat liedje dat heet Buk nog een keer. tijd was niet zo best, maar toch wel eigenlijk eh, wilde ik het u toch niet onthouden. Ehm, ja, ik zei het al, ik heb het ook eh, al aangekondigd. Het eh, nieuwe album van David Bowie, dat hebben wij natuurlijk al wat meer aandacht aan besteed. Twee weken geleden al zelfs. Maar toen hadden we nog lang niet alle tracks, nu wel. En ehm, het album is ook officieel uit. Je kunt het ook kopen nu en zo. En het is een fantastisch <clears throat> album van eh, de heer eh, Bowie. Ja, het, heel eh, bijzonder. Het, komt zelfs ook op vinyl uit. ja. Er komt zelfs, geloof ik, als ik het goed gezien heb... maar dat was nog niet leverbaar vond, vond ik wel jammer eigenlijk. Want anders hadden we het in de vinyljaren ook nog kunnen draaien. Maar uh, ga, ik wel, ga ik wel doen. Er komt ook een, prachtige LP van uit. Dus een, een, een, ehm, een vinylplaat met ook de cd erbij. Dus dan heb je alles dubbel. Nou, en dat is bij een bepaalde grote internetwinkel is dat nog niet eens zo duur. Dat viel mij 100% mee. Ik ga twee stukken draaien die u nog niet gehoord heeft van het album. Althans, niet bij ons. <laughs> Zult het misschien wel wat nee. hebben. Maar eh, ik ga de twee nummers achter elkaar van draaien, non-stop dus. En eh, u gaat dus luisteren naar op de eerste plaats de titelsong van het album The Next Day. En het tweede nummer heet Dirty Boys, zei je daarna? Nou? Uh, eh, ja tweede nummer heet Dirty Boys. Oké, nu het album van Bowie. En eh, ik heb zoals hier en daar wat reacties gelezen. En men is toch wel uiterst verrast over de enorme fantastische kwaliteit van dit prachtige album van David Bowie. I'm gonna say goodbye, funeral cries she begs loving goodbye, yeah All the day she thinks of his love, yeah They're whipping through the streets and Ellie's there The corners and the baying crowd right there They can't get enough of that doomsday song They can't get enough of it all Listen to the horse he tells her He fashions paper sculptures of them Then drags them to the river's bank in the cog Their soggy paper bodies wash ashore in the dark And the priest, if in now demands sun. het eerste nummer wat u hoorde, dat heet eh, The Next Day. Openingstrek van het album, nieuwe album van eh, de heer Bowie. En eh, het, is, het is echt, ik heb alle stukken nou gehoord intussen. Het is echt een geweldige plaat, jongens. Het is, ik, ik heb ook gehoord van sommige critici dat men zegt van... het is gewoon weer Bowie zoals in zijn beste tijd in de 70s. En ik, ik kan dat wel onderschrijven. Ik vind dat wel waar. Het is echt Heel apart wat hij doet. Hij doet toch weer hele nieuwe dingen en uh, blijft gewoon album. Ik kan het u aanraden. Het album The Next Day, David Bowie. Oh, wacht even. Dan gaat iets helemaal niet goed. Nee, wacht even. Ik ben helemaal in de war. Ja, dat moet even overnieuw hoor. Dit moet even overnieuw. Het was even een foutje, want het album van Bowie liep nog. Ja, dat kan natuurlijk toch niet, meneer Jan. Dit is Blooming en The Bannerman. So we waved our as we marched along, and the people smiled as we sang our song, and the world was saved as they listened to the band. And the banner man held the banner high. He was ten feet tall and he touched the sky. I wish that I could be a banner man. And the drums went boom and the cornets played and the jukebox piped all the way, and the kids and the dogs were laughing as they ran the banner man held the banner high with an hallelujah in his eye. I wish that I could be a banner man. Glory. at the top of the hill and the music stopped and we stood quite still and the people were saved and the people said amen. Then we all got up and we formed a queue and the drums went bang and the cornets blew and we marched right down into andere Roger Cook. Leuke band hoor. Je zou kunnen zeggen de, de Engelse Sandra en anders. <laughs> maar dan beter. Ja, toch? Niet? Ja. Ja, en deze week gaan we maken een noedelsoep met tauge en ei. En eh, daar heeft u het volgende voor nodig. 150 gram ontbijtspek, een stukje. twee tijden knoflook, fijn gesneden. 3 centimeter verse gember, eh, geschild en gerasp. 1 struik paksoi in stukjes. 3 eetlepels Japanse sojasaus. 4 eieren. 3 rundelbouillon tabletten 300 gram minesjes, 1 schaaltje taugé en 4 eetlepels gebakken uitjes. En eh, de bereiding gaat als volgt. Snij het eh, spek in reepjes en bak in 6 minuten uit. Voeg dan de knoflook en gember toe en bak dat even 1 minuut mee. Doe daar de paksoi bij en de sojasaus en roerbak dit nog een minuut of drie. Kook intussen de eieren in 7 minuten bijna hard en pel ze. En hou deze even apart. Breng een anderhalve liter water in een soeppan aan de kook en los de bouillontabletten erin op. Voeg de mie toe en kook dat in 6 minuten begaar. Neem de mie met een spaghettilepel of een schuimspaan uit de bouillon en verdeel dit over vier grote kommen. Schep het spek en pakzooimengsel erop en schenk hierover de bouillon. Verdeel de taugé over de kommen en halveer de eieren en leg deze op de taugé. Tot slot bestrooi je met de uitjes. Eet smakelijk. Zo, dan mag je wel beste soep komen <laughs> dan. Uh, uh, soep model steelpan of zo? Of... Eh, nou, ik denk dat ze een beetje dit formaat hebben. En dat is uh, eh, soepkom model slaakom. Ja, ja, zoiets. Zo, eh, zoiets. Ja, ja. Maar je mag het ook in een bord doen, dames. Het hoeft niet in mag ook in een groot diep bord, hoor. Een groot diep bord mag ook wel. Ja, dat vinden wij wel. Is misschien wat makkelijker. Ja, zijn niet zo moeilijk, hè. Nou, mocht u het eh, allemaal niet zo snel hebben kunnen volgen... kan ik me natuurlijk voorstellen, hè, dat u dan denkt van nou... Nou, dan kijkt u gewoon even op Facebook. U weet wel, dat prachtige Facebook. En daar staat het recept op als u toevallig vriend van Angela bent, kunt u het ook zien. Maar ook als u kijkt op onze eh, Facebookpagina, want die hebben we. De Vanilla, eh, nee, uh, Zandvoort Lunch. Wat zeg ik nou weer de Vanilla? De Zandvoort Lunch. Dan kunt u het daar nog eens rustig allemaal ik wil het ook wel even op de vinyljaren zetten hoor, dat is ah, geen ja, probleem. Ja, joh, maakt het allemaal uit. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please die legendarische film The Blues Brothers natuurlijk. Eh, John Belushi en Dan Aykroyd. En eh, ja, die film is nog steeds een klassieker. Geweldig. Everybody Needs Somebody. Oorspronkelijk geschreven door Solomon Burke. En eh, die heeft het zelf natuurlijk ook opgenomen. Alleen aanzienlijk trager. En deze swingde echt als een trein. ja, The Blues Brothers dus. Deze is op verzoek. Dit is Bluff. Zo stil. Zo stil. Iedereen wel weet dat dit zo blijft.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 You want to get the meaning out of each and every song. When you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Yeah, yeah, yeah. to falter and the crowds were getting thin. But it met zijn uh, toenmalige eh, band Brad. die eh, het eigenlijk maakte met allemaal van dit soort prachtige, een beetje romantische, langzame nummers. Echt wel mooi. The Guitar Man heette dit. Ehm, heb ik nu een plaat van, een, eh, van weer een, een, nieuwe. Ja, een hele nieuwe weer. Ik hoorde hem vanmorgen voor het eerst. Nee, eigenlijk hoorde ik hem eh, gisteren voor het eerst. En eh, ik vind het een, een, een echt een mooie plaat. Het is een zanger die heet Matt Simons. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ja, als je zo af en toe eens naar de radio luistert, dan, dan hoor je nog wel eens wat nieuws. Dus Matt Simons en het nummer heet With You. honest where I start from I try and impart my wisdom A combination of truth and fear That's the way it's always been My father and his before him At times we hurt the ones we love so dear be waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night. Get you through the night. job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout all holy water Pour it on my only butter. Maybe there's a shot She'll begin again for you on the other side, on the other side. waiting for you on the other side. is echt zo'n verschrikkelijk mooi liedje. Ehm, Matt Simons heet de man. Ik had er echt dus nog nooit van gehoord. Maar dat kom ik tegenwoordig wel vaker tegen. Hè? Dan zit je zo gewoon morgens, dan sta ik op en dan ga ik meestal eh, douchen en zo al dingen doen. En dan eh, zet ik eh, altijd de radio aan in de badkamer. Dan zit ik altijd even lekker gewoon, ja, luister je altijd even. En... Ehm, ja, dan kom je vaak wel eens leuke dingen tegen. Zo af en toe. Zo is dit ook. Matt Simons en het nummer dat heet With You. We hebben ook nog een weekcd. Ik, ik vergeet dat steeds. Er moet ook daar nog wel even wat van gedraaid worden natuurlijk. En uh, is de laatste dag deze week. Dus ik denk dat ik hem volgende week nog maar een keer meeneem. Want hij komt een beetje slecht aan bod deze week. Want vrijdag gaan we natuurlijk helemaal uh, eh, bietelen. <clears throat> ja, want dat is het 50 jaar geleden dat eh, het album Please Please Me uitkwam. Dus vrijdag is, staat de hele uitzending in het teken van de Beatles. Ja, dat wordt leuk. Vandaar, nu nog maar even een liedje van eh, Dr. Anders P. Want u weet het, daar gaat het over deze week, wat de week betreft, week CD betreft. Ze, eh, zijn allereerste volgens mij, eh, hiermee zag ik hem voor het eerst als ik het goed heb, in, eh, in, voor de vuist weg met Willem Duis. En ik, die liet ook duidelijk merken dat hij het helemaal niet zo bijzonder <laughs> vond. Dat hij het eigenlijk niks vond. Beetje dom natuurlijk, maar goed. Dat maakt ook verder niet uit. Het is een heel eh, ja, absurde tekst. En dat zijn we gewend van Dr. Anders P. Hij kan gewoon hele absurde dingen doen. Dit nummer heet Het Trapportaal. We hebben nu al sinds een maand of zeven Een man die in de achterkamer woont Je kunt met commensalen veel beleven Maar zoiets is beslist nog nooit vertoond Er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal Die onnatuurlijk om het leven is gekomen Mijn vader zegt dat heb je van die commensaal Had jij die er, maar nooit in huis genomen mijn moeder zegt Jan, het is zo'n keurig nette man. Zo rustig en beleefd en die nooit dat beschadigd heeft. Maar ja, daar ligt die juffrouw in het trapportaal. Nu kun je zeggen wat je wilt, maar zoiets is toch niet normaal. De huur betaalt die stevast alle weken. Toch hadden wij hem liever niet gehad. Bij ons wordt anders niet zo nauw gekeken. Met commensalen heb je altijd wat. Nou ligt er weer een juffrouw in het trapportel Die op afschuwelijke manier is overleden Mijn moeder zegt met jullie nog niet zo'n schandaal Want iedereen heeft toch zijn eigen Maar verder neemt het niet, hij zegt dat is de vijfde griep Wat heb ik aan die gein, dat kost maar zeep en terpentijn Het is geen gezicht, zo'n juffrouw in het trapportel en vrijheid, blijheid daar niet van, maar zoiets is niet meer normaal. Als iemand is een dame wil ontvangen, dan is er in principe geen bezwaar. Maar niemand kan het uiterste verlangen. We maken van ons huis geen abattoir. Er ligt weer net zo'n juffrouw in het trapportel. En alle mensen komen thuis met rode schoenen. En koop hem op het, want de loper wordt zo schraal als hij hem elke keer maar weer opnieuw moet boenen. Er wordt in onze buurt al veel gegiegeld en gegluurd. Dat krijg je met zo'n vent als hij je nog zo goed bekend. Hij moet maar weg, al is de goede van een zaal. Zo'n juffrouw hoort in het kanaal, maar niet bij ons in Trapportel. <laughs> Zo'n juffrouw in het kanaal. En niet in ons trapportaal. Nee. Nou ja. Oké, okay, Dr. Anders P. Heinz Polzer. Ik blijf het een gigant vinden. Ik blijf het fantastisch doen. Alles wat hij man gedaan heeft. Hele aparte en vreselijke mooie dingen. Ehm, onder andere ook een aantal grote carnavalshits heeft hij op zijn naam staan. Denk bijvoorbeeld aan Wat heb je gedaan, Daan? En Halleluja, kameraden. En ehm, nog meer Of Salmen het nog een keertje overdoen. Was ook van hem, geloof ik. Eh, dingen die, die allemaal groot gemaakt zijn door onder andere... Uh, Adele Bloemendaal.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 toch wel een beetje gepaste stilte. Ja, Anouk met eh, het, eh, de Nederlandse bijdrage dus voor het uh, Eurovisie Songfestival. Het is een geweldig mooi liedje, al zeg ik het zelf. Ik vind het vreselijk mooi. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, het niet. Dat. Nou, dat swingt het maar niet. Ik vind het gewoon mooi. Ze zingt het prachtig. Het is een prachtig arrangement. Kortom, het is gewoon een vreselijk mooi nummer. Another day. staring out of my window Thinking about tomorrow Wishing things were clear No need to rush I ain't gonna worry Any moment my sorrow it's bound to disappear.